Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Hacker-database met persoonsgegevens te komen. De hackers bemachtigden onder meer namen, adressen en persoonsnummers. Equifax beheert de gegevens van 600 miljoen creditcardhouders... maar zegt dat de hack zich heeft beperkt tot Amerikaanse gegevens. Het gebeurde al een paar maanden geleden, maar is nu pas bekendgemaakt. Volgens persbureau Bloomberg hebben drie directieleden van Equifax... hun aandelen verkocht vlak nadat de hack werd ontdekt. Het Caribisch gebied krijgt na de verwoestende orkaan Irma nu te maken met José. En die is inmiddels aangegroeid tot een orkaan van de derde categorie... met windsnelheden tot 195 km per uur. De verwachting is dat José nog verder in kracht zal toenemen. Volgens berekeningen van het orkaancentrum in de VS... zal hij morgenavond in de buurt van Sint Maarten komen... maar buigt de orkaan naar het noorden af. op Sint Maarten is een grimmige sfeer ontstaan na het passeren van orkaan Irma... Correspondent Dick Draaier meldt dat een deel van de bevolking aan het plunderen is... omdat er een groot gebrek is aan voedsel en water. De politie is opgehouden om de plunderaars tegen te houden. De marine is inmiddels met hulpgoederen aangekomen op Sint Maarten. En er zijn ook twee vliegtuigen onderweg vanuit Nederland. In Catalonië mag voorlopig geen referendum worden gehouden over onafhankelijkheid. Dat melden Spaanse media. Het constitutionele hof houdt de volksraadpleging voorlopig tegen omdat de rechters eerst willen onderzoeken of die in strijd is met de Spaanse grondwet. Het Catalaanse parlement ging gisteren akkoord met het referendum dat op 1 oktober zou moeten worden gehouden. De Spaanse premier Rajoy is fel tegen en vroeg het hof om het ongrondwettelijk te verklaren. Het weer, vanuit het noordwesten regen, minimaal rond 14 graden. Overdag is het nat en grijs met veel regen en hooguit 16 graden. Morgen veel buien met kans op onweer, maar ook wat zon en een graad of 17.